In september werden op verzoek van de Duitse NAVO-troepen twee tankwagens die door de Taliban waren gekaapt door Amerikaanse vliegtuigen gebombardeerd. Duitsland ontkende lange tijd dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Ook toen in de hoogste regionen al bekend was dat er tientallen burgers waren omgekomen. Bij de Volkskrant en Trouw verdwijnen 130 van de 750 banen. De persgroep Amsterdam schrapt zowel op de redacties als bij de ondersteunende diensten banen. De voorzitter van de ondernemingsraad van de Volkskrant noemt de ingreep pijnlijk, maar minder erg dan verwacht. Hoofdredacteur Broertjes spreekt van een aanvaardbaar besluit dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Het energieverbruik is in de eerste acht maanden van dit jaar met ruim 4% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral door de economische crisis, meldt het CBS. In de Nederlandse fabrieken is vooral minder aardolie en steenkool verbruikt. Daardoor is ook de uitstoot van koolstofdioxide gedaald. Volgens het CBS helpt de economische crisis dus een beetje mee om de Kyoto-doelstellingen te realiseren. De Deense premier Rasmussen heeft wereldleiders bij de opening van de klimaatop in Kopenhagen opgeroepen ambitie, moed en visie te tonen. Na twee jaar voorbereiding is het nu tijd voor actie, zei Rasmussen. De Deense premier benadrukte dat 110 regeringsleiders en staatshoofden naar Kopenhagen komen. Rasmussen spreekt van een, een enorme mobilisatie van politieke wil om klimaatverandering tegen te gaan. In de Iraanse hoofdstad Teheran zouden demonstranten slaag zijn geraakt met de politie. Volgens getuigen probeert de oproeppolitie betogers op een plein met geweld uiteen te slaan is vandaag 56 jaar geleden dat drie studenten werden doodgeschoten bij een demonstratie. En studenten grijpen de herdenking al jaren aan om meer vrijheid te eisen.